met het NOS-journaal. In Chili is het lichaam gevonden van een van de vijf mijnwerkers... die werden vermist na het instorten van een grote kopermijn. De mijn in het midden van het land stortte afgelopen vrijdag in na een aardbeving. Kort daarna werd al het lichaam van de mijnwerker gevonden. Negen anderen raakten gewond. Bij de zoekactie naar de overige vier vermisten... proberen de hulpdiensten in China door een 90 meter dikke laag met rotsen te boren. In het noorden en zuiden van Gaza zijn de afgelopen dag opnieuw pakketten met noodhulp gedropt. Onder meer Jordanië, Duitsland, Frankrijk en Spanje hebben 90 pallets met voedsel en medische spullen naar het gebied gebracht. Ook Nederland zal vanaf vrijdag twee weken lang hulpgoederen droppen. Internationale organisaties hebben kritiek op de luchtdroppings... omdat de methode duurder is en minder efficiënt dan bevoorrading met vrachtwagens. De trucks staan klaar aan de grens met Gaza... maar worden door Israël maar mondjesmaat toegelaten. De natuurbranden die in Zuid-Europa en Turkije wekenlang om zich heen grepen... zijn voor een groot deel onder controle. Toch wordt er ook gewaarschuwd voor nieuwe hittegolven. Zo kan het vuur in Spanje en Portugal weer oplaaien door de hitte en harde wind. Door de branden zijn al duizenden hectares bos en natuur verwoest. In Turkije vielen ook 14 doden. Zeker 10 brandweerlieden kwamen om. Ook in meerdere Balkanlanden en Italië werden duizenden mensen geëvacueerd vanwege de branden, eh, natuurbranden. De regionale Noord-Brabantse partij Lokaal Brabant gaat toch niet meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De leden vinden dat ze te weinig tijd hebben om zich voor te bereiden. Ze willen wel dat Lokaal Brabant de volgende keer een poging doet om in de Kamer te komen. De Friese partij FNP wil in oktober wel meedoen aan de landelijke verkiezingen. Het weer, vooral in het noorden en oosten regen. Het is een graad of 15. De dag begint zonnig. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe.